Dat gebeurde op de campus van de Universiteit van Alabama in de stad Huntsville. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie heeft wel een verdachte aangehouden. Het zou gaan om een vrouw. Naast de drie doden zijn er ook enkele gewonden. Er wordt nog gezocht naar mogelijke andere slachtoffers. Ruim 7000 Britse, Amerikaanse en Afghaanse militairen zijn hun lang verwachte offensief tegen de Taliban in de Afghaanse provincie Helmand begonnen. Het offensief is gericht tegen het Taliban-bolwerk Marja in het midden van de provincie. De stad is niet alleen een bolwerk van de Taliban, maar ook het centrum van de opiumteelt. De internationale troepenmacht verwacht een strijd tegen enkele honderden tot enkele duizenden Taliban-strijders. Over de radio en met pamfletten zijn de inwoners van Marja gewaarschuwd dat ze geen onderdak moeten bieden aan de Taliban. Uit de stad zijn al zo'n 400 gezinnen gevlucht. De Taliban hebben aangekondigd terug te slaan met guerrilla-aanvallen. De eredivisie is vorig voetbalseizoen flink getroffen door de recessie. Volgens de KNVB leden de 18 clubs samen een verlies van 31 miljoen euro. Terwijl het seizoen ervoor nog een winst van 64 miljoen euro werd geboekt. Maar acht eredivisieclubs waren vorig seizoen winstgevend. De KNVB zegt niet welke. Wel was al bekend dat Feyenoord een recordverlies leed van bijna 17 miljoen euro. Volgens de Voetbalbond zijn de rode cijfers grotendeels te wijten aan de verslechterde transfermarkt. De eerste divisieclubs sloten vorig seizoen ook met verlies af. Ze stonden 10 miljoen euro in het rood. De KNVB verwacht dat drie tot vier clubs binnen enkele maanden onder financieel toezicht worden gesteld. Ze moeten dan hun financiën binnen drie jaar op orde hebben, anders trekt de KNVB hun licentie in.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 is het ritme van de winter.